Kees Groot met het NOS-journaal. Veroorzaakt door een defecte transformator. Er zou geen gevaar zijn geweest voor het personeel of de omgeving. De brand was in het niet-nucleaire gedeelte van de centrale. Ooggetuigen hoorden een explosie en zagen rook opstijgen bij de kerncentrale... zo'n 65 kilometer ten noorden van New York City. Volgens CNN is het vuur geblust door de sprinklers. De reactor werd automatisch stilgelegd. Een demonstratie in Londen tegen de verkiezingsoverwinning van premier Cameron is uitgelopen op rellen. De politie arresteerde 17 mensen. Het kwam tot een confrontatie toen de groep naar de ambtswoning van de premier aan Downing Street wilde. Bij de afzetting gingen agenten en demonstranten met elkaar op de vuist. De oproerpolitie werd bekogeld met flessen, blikjes en zelfs een fiets. Vijf politiemensen raakten gewond. Premier Cameron en zijn conservatieve partij wonnen afgelopen donderdag met overmacht de Britse verkiezingen. In Macedonië is een grote politieactie tegen een groep gewapende etnische Albanese uitgelopen op een veldslag. Daarbij zijn vijf agenten gedood en meer dan dertig gewond geraakt. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken wilden de Albanese aanslagen plegen op overheidsgebouwen. De politie reed in gepantserde voertuigen en scherpschutters lagen op de daken. Ongeveer 30% van de inwoners van Macedonië komt uit buurland Albanië. Etnische spanningen hebben al eerder geleid tot gewapende conflicten tussen Albanese en de veiligheidsdiensten. Het weer, het is droog met opklaringen. Vannacht wordt het 5 tot 8 graden. Morgen schijnt geregeld de zon. Het wordt 14 tot 19 graden. Bij een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Maandag wordt het nog warmer. Dan kan het plaatselijk 25 graden worden.